Wordt onderzoek gedaan van wie de pakketjes afkomen. In Kinderdijk in Zuid-Holland is een man van 74 neergeschoten vannacht. Hij raakte zwaar gewond. Een of meerdere daders kwamen de villa binnen. De politie onderzoekt of het gaat om een overval, een inbraak of dat er iets anders speelde. Morgen wordt het echt spannend voor Oranje. Nederlands elftal speelt dan de achtste finale tegen de VS. Het is wel de vraag of iedereen fit op het veld kan staan, vertelt voetbalcommentator Jeroen Elshoff. Er zijn kennelijk spelers die wat verkoudheidsverschijnselen hebben. Daar wordt in eerste instantie de oorzaak gezocht achter bijvoorbeeld de airconditioning. Dat is natuurlijk hier eh, waar je de ene ruimte inloopt en de andere weer uit. Voortdurend waar mensen last van hebben. Om je heen hoor je iedereen eh, wat dat betreft snotteren en verkouden zijn. Er zijn wel spelers die daar last van hebben. En het zou kunnen zijn dat dat meer en meer in de groep speelt. Of iedereen zonder snotneus op het veld staat weten we morgen. Oranje speelt dan op om 4 uur. En dit hoor je de hele dag in nieuwe Gein. Er worden daar in het centrum nieuwe flats uit de grond gestampt. zorgt voor een hoop kabaal. Om het leed van bewoners iets te verzachten... kun je op de bouwplaats nu muziek maken met de heiherrie. Je scant een QR-code en vervolgens tik je op de scherm... op de maat van het gehei en dan... dan hoor een gezellige beat. Voor mensen die geen zin hebben in heimuziek is er ook iets bedacht... door de gratis oordoppen uitgedeeld. En dan nog het weer bewolkt. Er kan vanmiddag wat motregen of natte sneeuw vallen. Het is maximaal 5 graden. Morgen iets zonniger dan een graad of 3. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files zijn intussen opgelost.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 telling the fibs now. You said your trust is getting weaker. Probably cause my lies just started getting deeper. And the reason for my confession is that I learned my lesson And I really think you ought to know the truth Because I lied and I cheated and I lied a little more But after I did it, I don't know what I did it for I admit that I've been a little immature With your heart like I was the predator in my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature, and I apologize for what I did to you. 'Cause what you did to me, I did to you. No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't 'Cause Cause no, no, no, no, yeah, you no, no, no, no, you gotta try. She said I'm leaving, cause she can't take the pain It's hard to continue this love, it ain't the same Can't forget the things that I've done inside her brain Too many lies committed, too many games She feeling like a fool getting on the last train Trying to maintain, but the feeling won't change I'm sorry for the things that I've done and what I became Caught up in living my life in the fast lane Blinded by lights, cameras, you know the frame. I don't know the reason why I did these oh, things well, I had a lie, had a lie, had a lie emotions are drained. Cause a lie and a lie and a little lie lie. Now your emotions are drained.